Gert met het NOS Journaal. Door een nieuwe reorganisatie De groei van de Nederlandse economie is in negen jaar niet zo hoog geweest als in het eerste kwartaal van dit jaar. Vergeleken met de eerste drie maanden van vorig jaar groeide het bruto binnenlands product met 3,4 procent. Alles droeg bij aan de groei, de export nam toe, er werd meer geïnvesteerd en meer geconsumeerd. Bedrijven investeerden vooral meer in software, machines en telecomapparatuur. Er werden door particulieren vooral meer huizen en auto's gekocht. De groei van de consumptie komt mede doordat meer mensen werk hebben en dat zorgt voor meer inkomen en dus meer bestedingen. Het Witte Huis spreekt tegen dat president Trump geheime informatie over islamitische staat heeft besproken met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Volgens de Nationaal Veiligheidsadviseur heeft de president alleen in algemene termen over terreurdreiging gesproken. Hij reageert op een artikel in de Washington Post waarin staat dat Trump een belangrijke bron van informatie over IS op het spel heeft gezet. Democraten, maar ook enkele republikeinen zijn bezorgd. Hackers hebben geprobeerd Disney te chanteren. Ze dreigen een film die nog niet is uitgebracht online te zetten als Disney geen geld betaalt. Disney weigert te betalen. Om welke film het gaat is niet bekendgemaakt. Maar media in Los Angeles melden dat het gaat om de nieuwe Pirates of the Caribbean film die eind deze maand in première gaat. Het weer wolkenvelden, vanochtend ook al wat zon. In de loop van de dag op veel meer plaatsen zon. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zomers met maxima van 23 tot 27 graden. Daarna regen en onweer en een stuk koeler. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muidenberg en Watergraasmeer nog 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Op de A7 Horen richting Zaandam. Tussen afrit A van Horen en afrit Weider-Wormer 20 minuten vertraging door een ongeluk.